Drie uur. Katrien Straatman met het NOS-journaal. De NS roept op om niet meer met de trein naar Zandvoort te komen. Er waren al extra treinen ingezet, maar op de perrons en in de treinen is het nu bijna niet meer mogelijk om afstand te houden. Ook de wegen naar de kust lopen vol. Rond het middaguur stond er in het hele land meer dan 500 kilometer file. De meeste parkeerplaatsen hebben geen plek meer. Eerder riep de veiligheidsregio Kennemerland mensen ook al op om niet meer naar Zandvoort te komen. De NS vraagt de mensen die al in Zandvoort zijn om zo gespreid mogelijk terug naar huis te gaan. De brand bij een autosloperij in Duiven, in de buurt van Arnhem, is onder controle. Wel denkt de brandweer nog een paar uur bezig te zijn met nablussen. Honderden autowrakken bij de sloperij branden vanochtend af. Daarbij komt nog altijd veel rook vrij die in de wijde omgeving te zien is. Wat de oorzaak van de brand in Duiven is, is niet bekend. De brandweer meldt dat er geen gewonden zijn gevallen. De parlementsverkiezingen in Hongkong worden uitgesteld. Ze zouden op 6 september worden gehouden... maar zijn door de autoriteiten verplaatst naar een later tijdstip. De nieuwe opleving van het coronavirus wordt als belangrijkste reden gegeven. Critici zeggen dat er politieke motieven zijn. De pro-democratische oppositie hoopte in september een grote overwinning te boeken. In Hongkong is groot verzet tegen de toenemende invloed van Peking... maar door de nieuwe veiligheidswet is het nog bijna onmogelijk om te demonstreren. De gemeente Utrecht heeft een restaurant beboet omdat er te veel mensen in de zaak waren... die zich bovendien niet aan de anderhalve meter maatregel hielden. De zaak was al gewaarschuwd omdat er onvoldoende toezicht was... op de naleving van de regels door bezoekers. De gemeente Utrecht meldde vorige week dat sommige horecazaken nu te weinig doen... om de afstandsregels in acht te nemen. Het weer, het is zonnig en op veel plaatsen tropisch warm. In het zuiden kan het 35 graden worden. Vanavond neemt vanuit het zuidwesten de bewolking toe... en vannacht kan er lokaal een bui vallen. Het wordt vannacht niet koeler dan 17 graden. Morgen meer bewolking en lokaal een bui met kans op onweer. Het wordt al iets minder warm met 24 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Het is Bianca Daming van de ANWB. We hebben de grootste drukte achter de rug, maar er staan nog steeds veel files door ongelukken, werkzaamheden en recreatieverkeer. Het is druk op de afsluitdijk, de A7 richting Noord-Holland. Tussen Brezandijk en Den Oever heb je een half uur oponthoud. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar ligt rommel op de weg bij Uitgeest. Er zijn twee rijstroken dicht en je hebt daar 35 minuten oponthoud vanaf knooppunt Velzen. Op de A9 Alkmaar richting Amstelveen staat een auto met pech bij knooppunt Rottepolderplein. Die veroorzaakte ook nog eens 10 minuten tijdverlies. Op de N200 van Haarlem naar Zandvoort is het enorm druk door recreatieverkeer. Daar heb je bijna een uur op onthoud tussen Haarlem Centrum en Zandvoort. En op de N201 Hoofddorp richting Zandvoort 20 minuten tijdverlies tussen afrit Heemstede en Zandvoort.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 En samen sporten. Alleen wel op anderhalve meter. We werken ook zoveel mogelijk thuis. En alleen als het echt noodzakelijk is, nemen we het openbaar vervoer. En met klachten blijf je natuurlijk thuis. Want alleen als we onszelf en elkaar goed beschermen, gaan er steeds meer deuren open.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 Daylight come, man, them no want go home. We have a vaccine, a girl, me say from Colombia. recommend my banana. do. me do, me do, me do. And girl, tell me, say banana sweet. Them say the length and size make them way. You know, say, now, so me do I saw me do it, so me do it, so me do it. And girl, tell me, say banana sweet. Them say the length and size make them way. With it, crew, drop. sure wanna miss a Miss a way, miss Grab me banana until me it's sweet. Them say we, them say we, them say we. Say la. Me say they, me say they, me say they, me say they, me say they.